augustus naar Piddinghuizen. Scholen krijgen zelftesten om gratis te geven aan ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 5. Nu krijgen alleen kinderen van, vanaf groep 6 gratis zelftesten mee om zich thuis twee keer per week te testen. Maar er zijn ook ouders die de zelftesten niet kunnen betalen en graag ook hun jonge kinderen willen controleren op corona. Een zelftest kost ongeveer 3 euro. Frankrijk kijkt hoe het komt dat er enorme hoeveelheden dode vissen in de zee liggen bij de Golf van Biscayen. De tienduizenden dode vissen werden gisteren ontdekt. Volgens milieuorganisatie Sea Shepherd is het een illegale dump van bijvangst door een Nederlands schip. De eigenaar van dat schip zegt dat de dode vissen in zee kwamen door een gescheurd net. En voor Nando uit Bokstool in Brabant kwam deze week een droom uit. Hij speelt een rol in goede tijden, slechte tijden. En dat is bijzonder, want Nando heeft het syndroom van Down. Hij heeft een duidelijke missie. Aan iedereen laten zien dat mensen met Down ook prima mee kunnen doen aan de maatschappij. En dus ook in GTSD. Zo klonk het. Doe dat spuitje maar, dan gaan we weer. Hey, ik eh, ben Julian. Hoe heet jij? Pim.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 Just give me what you got. Just give me. Just give me what you got. Just give me. Just give me what you got. Just give me. Just give me what you got. What you got.

too much. because we're expecting the children to save us all. days